Vijf uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Brenton Tarrant, de terrorist die vorig jaar in Nieuw-Zeeland aanslagen pleegde op twee moskeeën... is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vroegtijdige vrijlating. Bij de aanslagen kwamen 51 mensen om het leven. De moordpartij was live te zien op Facebook. De Australische Tarrant kreeg de maximale straf. Het is voor het eerst dat die straf wordt opgelegd in Nieuw-Zeeland. De onderhandelingen tussen de regeringspartijen over het derde coronasteunpakket en de begroting van volgend jaar zijn tot diep in de nacht doorgegaan. Premier Rutte is tevreden, maar wilde er inhoudelijk nog niets over zeggen. Gisteren lekte al delen van de plannen uit. Zo komen minder bedrijven in aanmerking voor loonsteun en krijgen zelfstandigen te maken met een vermogenstoets. Volgens Rutte zijn alle plannen erop gericht om de gezondheidscrisis te bestrijden en te zorgen dat het land zo sterk mogelijk uit de crisis komt. In Amerika is een 38-jarige man die in een dodencel zat geëxecuteerd. Hij is om het leven gebracht met een injectie. De man is de vierde bij wie dit jaar de doodstraf is uitgevoerd door de federale overheid. En dat is meer dan in de afgelopen 56 jaar bij elkaar opgeteld. Federale executies kwamen jarenlang zelden voor. De laatste voor dit jaar was in 2003. De man die nu geëxecuteerd is, was veroordeeld voor de moord op een negenjarig meisje en haar oma. Vrijdag staat er nog een executie gepland. Treinreizigers kunnen vanaf 2024 sneller van Amsterdam naar Berlijn en Brussel reizen. De NS wil dat jaar met nieuwe treinen gaan rijden en de dienstregeling kan slimmer. Zo is het de bedoeling om op beide trajecten een aantal stations over te slaan. De reis naar Brussel duurt nu nog bijna drie uur en naar Berlijn ruim zes uur. Met de plannen van de NS in 2024 zouden beide reizen een half uur korter kunnen. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden. De komende dag wisselend bewolkt en een enkele bui.